Vanaf volgend jaar moet er één norm gelden die is gebaseerd op Europese richtlijnen. Volgens Kramer kunnen gemeenten daardoor makkelijker besluiten over windmolens nemen. De minister wil dat er binnen een paar jaar op land twee keer zoveel windenergie wordt opgewekt als nu. In het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een man van 83 een nieuwe nier gekregen. De transplantatie was twee weken geleden. De man maakt het goed en is weer thuis. Volgens het ziekenhuis is hij de oudste patiënt ooit die in Nederland een niertransplantatie heeft ondergaan. De man van 83 kreeg de nier van iemand die ouder was dan 70. Dat was in het kader van het programma waarbij nieren van oudere donoren alleen naar ouderen gaan. Het winterse weer veroorzaakt op sommige plaatsen in Europa nog steeds veel problemen. Door sneeuwstormen in Noord-Italië zijn duizenden treinreizigers gestrand. Ook het vliegverkeer is er ontregeld. In Duitsland waren 8000 reizigers op de luchthaven van Frankfurt gestrand, maar inmiddels zijn de vluchten hervat. In Groot-Brittannië zijn wegen nog geblokkeerd door auto's met pech of door auto's die zijn achtergelaten. De Eurostar-treinen tussen Frankrijk en Engeland rijden inmiddels weer. In Nederland verliep de ochtendspits zonder noemenswaardige problemen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van Griekenland verlaagd. Het is de derde grote kredietbeoordelaar die dat doet. Ook Moody's vindt dat het risico is gegroeid dat Griekenland op lange termijn niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen. Door de lagere beoordelingen kan Griekenland moeilijker geld lenen. Het weer, hier en daar nog wat sneeuw, in het zuidoosten ook ijzel. Geleidelijk wordt het droger met af en toe zon. Later nieuwe winterse buien bij maxima net iets boven nul.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 It had to, it had to be done. It's a pity, a pity man life. Finding a crusade, but just around the side. And when, and when we in the it's a world it will end. And then the pain.